Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In bank. De goedkeuring van de bestuurders is nodig voordat België verder kan met de nationalisatie van het Belgische deel. Na de goedkeuring moet de feitelijke aankoop van Dexia België nog worden geregeld. Ook moet de Belgische regering nog praten met de groot aandeelhouders, waaronder de gemeente. Die zijn bang dat ze door de nationalisatie veel geld verliezen. De hele zaak moet rond zijn voor 9 uur, omdat dan de effectenbeurs open gaat. Volgens Belgische media betaalt België 4 miljard euro voor Dexia België. Ook zou België voor 54 miljard garant staan voor de slechte delen van de bank die buiten de overname vallen. Premier termen zei gisteravond dat spaarders zich geen zorgen hoeven te maken. Volgens hem zal de staat zeker enkele jaren eigenaar van Dexia blijven. De politie heeft nog geen spoor van het Rotterdamse meisje voor wie een Amber Alert is uitgegeven. Er zijn inmiddels wel enkele tips binnengekomen over de vermissing van de tienjarige Jennifer van Oostende. Het meisje wordt vermist sinds zaterdagavond. Na een ruzie in het huis van de ex van haar zus zou ze naar haar vader hebben willen gaan, maar daar is ze nooit aangekomen. Een uitgebreide zoektocht naar dat Rotterdamse meisje heeft niets opgeleverd. Een betoging van koptische christenen in Cairo is uitgelopen op een geweldsexplosie. Volgens de Egyptische staatstelevisie zijn er 19 doden gevallen. Er is een avondklok ingesteld. De christenen protesteerden naar aanleiding van een aanval op een kerk in de zuidelijke provincie Aswan. De christenen vinden dat ze door de militaire raad onvoldoende worden beschermd. Het protest begon vreedzaam en liep uit de hand toen de kopten vanaf daken en balkons werden bekogeld door buurtbewoners. Het weer, vannacht kans op een bui in zo'n 12 graden.